Een granulietbedrijf uit Amsterdam stapte naar de Raad... omdat de stof ten onrechte als schadelijk afval werd aangemerkt... in de uitzending van Zembla. Rijkswaterstaat gaf uiteindelijk de vergunning... om het granuliet te storten in de natuur. De raad steekt Sembla nu op de vingers en zegt dat het Amsterdamse bedrijf inderdaad van strafbare feiten werd beschuldigd door deskundigen, maar dat dit onvoldoende werd genuanceerd. De Britse premier Boris Johnson gaat deze week naar Brussel... in de hoop een doorbraak te forceren in de brexit-onderhandelingen. Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie... kwamen vanavond met een gezamenlijke verklaring. Daarin zeggen zij dat er nog steeds belangrijke meningsverschillen zijn... over onder meer eerlijke concurrentie en visserij... en dat een akkoord nog ver weg is. Wanneer Johnson precies naar Brussel gaat, is niet duidelijk. In Israël loopt het aantal coronabesmettingen weer flink op. Daarom is het kabinet besloten een avondklok in te voeren. De maatregel gaat woensdag in, één dag voordat het Joodse feest Hanukkah begint. Israël was in september een van de eerste landen die voor de tweede keer een landelijke lockdown invoerde. Een maand later werd die weer versoepeld. Inmiddels zijn er weer zo'n 1300 nieuwe besmettingen per dag. In Veendam zijn op een school twee leerlingen aangehouden nadat ze met een vuurwapen waren betrapt. De school heeft alle ouders per brief op de hoogte gebracht. Daarin schrijft de school dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de leerlingen iets van plan waren met het wapen en dat zich ook geen bedreigende situatie heeft voorgedaan.